Daarna volgde de VVD met ruim 460.000 euro en GroenLinks met bijna 2 ton. Nova heeft de bedragen afgeleid uit de jaarrekeningen van de partijen. Volgens de redactie viel dat niet mee, omdat de verslaglegging nogal verschilt. De PVV en Trots op Nederland maken helemaal geen cijfers bekend. Minister Horst werkt aan een wetsvoorstel waarmee duidelijk moet worden... hoeveel de politieke partijen krijgen en van wie. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een pakket maatregelen aangenomen dat het toezicht op de financiële wereld drastisch aanscherpt. Een nieuwe instantie moet de consumenten beschermen tegen slechte financiële producten. Verder worden de salarissen en bonussen aan de top aangepakt. Het is nog niet zeker dat de nieuwe wetgeving er komt. De Senaat moet nog instemmen met het plan. In IJsselstein is de Gerbrandi-toren weer omgetoverd tot kerstboom. Twaalf lange kabels met 120 lampjes zijn aan de 366 meter hoge zendmast bevestigd. Daarmee is de zendmast voor radio en televisie volgens de organisator de grootste kerstboom ter wereld. Het lukte de stichting Kerstboom op tijd het benodigde bedrag van 50.000 euro bij particulieren en bedrijven op te halen. De lichtjes in de zendmast zijn tot 6 januari in de wijde omgeving te zien. Johnny Davis heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City een wereldrecord geschaatst op de 1500 meter. De Amerikaan verbeterde het oude record dat ook op zijn naam stond met ruim drie kwart seconden in een tijd van 1 minuut 41 en 400ste. Sven Kramer werd negende, wat goed was voor een Olympische voorkwalificatie. Dat betekent dat hij zich eind deze maand in Heerenveen definitief kan plaatsen voor de winterspelen.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 再见。 ritme, van ZFM. ZFM.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 piace così.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 Yankee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 beam. Girl,